uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Wesley Sneijder stopt definitief met profvoetbal. De 35-jarige middenvelder maakte dat bekend op een bijeenkomst bij FC Utrecht. De geboren Utrechter zat sinds deze zomer zonder club. Sneijder begon zijn loopbaan bij Ajax... en speelde daarna onder meer bij Real Madrid en Inter Milan. Zijn laatste club was Al Garafa in Qatar... Ook speelde de record international drie WK's en drie EK's. In Portugal is een tekort aan brandstof ontstaan... door een staking van chauffeurs van tankwagens. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen... en wil de komende weken met rantsoenen voorkomen... dat het land midden in het toeristenseizoen wordt drooggelegd. Enkele tankstations zijn al gesloten omdat ze geen benzine meer hebben. Tot nu toe hebben vooral automobilisten last van de staking. Ze mogen maximaal 15 liter per dag tanken. De tankwagenchauffeurs staken voor een hoger salaris. AZ speelt de komende twee wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag, zo meldt de club. Er kan niet in het eigen AFAS-stadion worden gespeeld... omdat zaterdagmiddag een deel van het dak boven een tribune instortte. Er vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade. Wat er na de wedstrijd tegen FC Mariupol en FC Groningen gaat gebeuren is niet duidelijk. Vanaf vandaag lopen er ook twee onderzoeken naar de oorzaak van de instorting. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een verkennend onderzoek... en ook AZ zelf laat onderzoek doen. De Belastingdienst heeft geen deal gesloten met taxi- en bezorgdienst Uber. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Er was ophef ontstaan over de vermeende afspraken... waarmee Uber bij winst 5,5 miljard euro van de belasting zou mogen aftrekken. Het weer, ook vanavond en vannacht nog een enkele bui... en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden enkele buien...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 En de Horizon Tour dat is een, ja, min of meer een, een festival waarbij muzikanten spelen op verschillende eilanden op de Wadden. Want daar eh, komt het in het eh, kort op neer. En hij eh, speelt onder meer op Vlieland. daar is hij te zien. Je moet maar even kijken waar zich het helemaal af speelt. Uh, de Schelling, Vlieland en Ameland. Daar eh, speelt het zich af. En hij is niet de enige. Want er zijn ook nog... Eh, er is nog eentje. Elineman die, die speelt ook. En die speelt zowel op Vlieland als op Ameland. Dat kan ik er dan ook wel even bij, bij zeggen. Ehm, goed, de, deze is eigenlijk ook weer een beetje in het teken van allerlei nieuwe muziek. Nieuw materiaal, want we hebben dat. Want het is nieuw materiaal vandaag uit Zandvoort. Jazeker, want eh, Walking the Sea, dat is het eh, project van Marlene Scherps... die eh, heeft een album uitgebracht. En dat moet natuurlijk ook hier gehoord worden bij Alternative FM. Ten slotte zijn we ook een Zandvoortse zender. Dus ruim aandacht voor, deze, voor dit album. En dat zal je straks gaan horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek wat we al een tijdje draaien. Zoals bijvoorbeeld deze van Lizzie V met Borderline. I never watched the news Then I crack a million. I never had a lot to lose. You wanna see what I got? I don't give a damn. But I know what I like. I'm not like everywhere you've been. And I'm not afraid to feel this small. Cause across the border park to love whatever I've done. No matter how I fall apart, we fit together as one. If what you need is way out in the dark. across the board in the Streets. Dat was Walking the Sea, eh, de eerste die je hebt eh, kunnen horen. Daarvoor hoorden we Lizzie V en Borderlines. Eh, Violence in the Streets is trouwens het openingsnummer van dat project Walking the Sea van Marlene Sheriffs. Er is trouwens ook nog een Zandvoortse te horen. Het is trouwens de dochter van radiocollega Dolly Pierik. Lea Bos, die, is, die hoor je straks. op, het, op het nummer Wiedergoed. Dat is eh, eh, dat, dat is Duits, maar het is toch Engelstalig, kan ik erbij zeggen. Ehm, dan dit. Het is een project eh, van ook Nederlandstalig werk van Vroom. Dat is Eldridge Isselt, oftewel Louis Isselt, voor mensen die hem goed kennen. En niet te vergeten de dame die ook bij The Voice of Holland en niet zo lang geleden ook bij de Vrienden van Zandvoort Live heeft opgetreden, uh, getreden, Mariette van der Brand. En dan heb ik het over uh, het nummer Visjes in de Zee. Hij wil alleen maar hengelen en daar heb je niks aan. Hij is die boy die je moet laten staan. Hij lijkt een engel, maar een duivel in disguise. Hij vreet je op met huid en haar. Hij pakt en hij grijpt, maar belt je nooit terug. Hij vrijt en hij veet Maar wie is de klos? Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. Visjes in de zee. Maar schat je er niet aan mee. Vertel verhaaltjes die je eerder hebt gehoord. Met een dikke smaal van oor tot oor. Je weet wel beter, maar je voelt je toch gevleid. Dat is precies hoe hij ze verleidt. Hij pakt en hij grijpt, maar belt je nooit terug. Hij vrijt en hij feest erop los. Hij lacht en hij kijkt, maar is alweer geplukt. En ja, wie is de klos? Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. hij gelijk. Hij ziet visjes in de zee. Dus ze hebben afgelopen eh, jaar meegedaan. Het afgelopen eh, seizoen meegedaan bij de Rob Agda Award. Ze zijn ook zelfs in de finale gekomen. Want ik geloof dat ze zelfs in de eerste of in de tweede voorronde... daar hebben ze meegedaan en daar zijn ze ook als winnaars uitgekomen. Helaas zijn ze niet als overal winnaar eh, van de Rob Akda wordt eruit gekomen. Dat was een ander. Maar eh, dit eh, nummer is natuurlijk alleraardigst. En daarom draaien we het ook. Daarvoor hoorden we Vroom met Visjes in de Zee. En dan Vroom met V-R-O-E en 3 maal een M. Het lijkt wel Formule 1, maar dan iets anders. Maar dat, dat het mag geen naam hebben. en Visjes in de Zee, dat wordt heel natuurlijk mooi gezongen door Mariet van der Brand. Die we kennen natuurlijk van The Voice of Holland. Colin Hoeven heeft daar ook nog ervaring mee. Die heb je helemaal aan het begin eh, gehoord. En is dus te zien bij de Horizon Tour. Ik kan er nog iets over melden. Vorige week hadden we Tols. Eh, Daan van Beiren. Die komt, eh, in een, die komt op een plek te zitten, staan en staan spelen. bij een plek waar ik nog wel eens de inwendige mens nog wel weet te verwennen. Morgen op Ameland. Dus, uh, namelijk de klimop. Daar speelt hij. En daar zal dan een podium zijn rond 5 uur. Dus eh, mensen die toevallig ook nog eh, hier eh, ingeprikt zitten op internet... die weten dus dan dat ze daar terecht kunnen. En ik raad het je zeker aan, want hij zal misschien wel zeven knopen laten horen. En dat is toch wel het ultieme wattengevoel wat ik erbij heb als hij dat nummer gaat spelen. Dus ehm, ik heb hem ook net aangeprijsd op, op Facebook. Dus dat hoop ik maar dat er iets uit gaat komen. Dit is Slow. En dat is van Scott en Young. days Time to get away Memories only you and me Watching satellites Shoot across the we drive Off and take the car Wherever we want to go Let's just see how far We get it on down the road we can take it slow. take it slow. she cooked that didn't serve you Must be that thing in the bedroom I politely refuse I like the way you look next to her When you hold her tight in your arms so firm But I can't help but wonder why It's her instead of me It seems I'm only prepping man For the girl they go for fixed you up But I feel I'm running out of luck Where does the love go? Does she say what you want to? Do you hear what you want to? You probably like how she needs you. How you trick her so soon. I like the way you look next to her when you hold her tight in your arms. So firm, but I can't help but wonder why. It's her instead of me. It seems I'm only prepared. to have fixed you up, but I feel I'm running To smile, they really give a fuck if we are in or will Lilith Merlo met hun nieuwe Prepping Man. Daarvoor horen we de Slow van eh, Scott en Young. Dat eh, is ook al een, eh, een, single die we hier een aantal weken al draaien. Ik zit nog even te kijken op het lijstje wat op de Horizon Tour nog allemaal te zien en te horen is. Ivy ook te horen. Maar die komt ook eh, uit het noorden van het land. En dat verbaast mij ook niks eh, dat hij daar eh, speelt. Die hebben we hier ook nog wel eens een aantal malen laten horen. ik geloof dat hij uit Friesland komt, Ivy. maar die is ook te, te, zien en te beluisteren. En wat heel erg leuk is, is dat beiden, van als ik het timetable, wat ik zei, dat Tols morgen bij de Klimop te zien is. Maar, ook heel leuk, zag ik, is dat, eh, dat Tols en Colin Hoeven nog bij elkaar eh, komen te staan. Eh, namelijk bij Hotel Noordzee. Eh, dat is ook op het eiland, maar dat is ietsje verder weg. iets buiten het dorp Nes. Dus wat, wat, een Ivy, waar ik net het over had, die speelt bij Hotel de Jong voor de deur. Dus dat zeg ik er ook maar even bij. Voor de mensen die daar nog een beetje naartoe willen gaan. Het is allemaal redelijk centraal, <laughs> zeg ik er even bij. Het is allemaal micro, je kan het op loopafstand doen. Zelfs als je naar bijvoorbeeld Hotel Noordzee moet vanuit het dorp Nes dat is ongeveer een kwartier tot 20 minuten lopen. Dus eh, dat, dat, dat, dat, dat, mag geen naam hebben. Het is micro en eh, <laughs> je kunt het allemaal wel eh, gewoon goed af. Eén minuut, nou het is eigenlijk opslag van half negen. Ook de heer Marcus van Dam is aangeschoven hier in de studio. Die, ja, zeker. Ja, dat, is, is altijd weer fijn. Hè? Het licht komt binnen, maar het lampje moet wel aan. Want anders kan jij je laptop niet zien. Nou nee, ik vind gewoon een donkere studio, dat is ook niks. als jij op een donker <laughs> zolderkamertje radio wil gaan maken dan zoek je maar een van de rare piraten. <laughs> hier, hier, komt ook de term artiesten vandaan. <laughs> Ja, maar ook die hebben gewoon lampjaars staan, hoor, Jaap. <laughs> Is dat zo? Ze moeten wel zien wat ze aan het doen zijn. goed. Ah, oké, nou, eh, ik, zal, ik zal voortaan wel even... De, de zolang het eh, nog goed weer is, eh, maar zal ik de schermen wel weer een beetje half open Een beetje zo open, een beetje licht naar binnen. Een beetje van de zomer genieten. Ja, ja, nou ja, goed. ik weet niet of je de weersvooruitzichten van morgen kent. Nou? Regen. Oh. <laughs> En zaterdag eh, wint. Dus ik weet niet hoe we dat eh, gaan doen met eh, misschien eventueel een locatieuitzending. Ga je dan ergens aan de mast hangen of dat die... Gaan we ergens op locatie staan? Nou, goeiemorgen antwoord. Ik weet het niet. Nee, ja, dat, dat is allemaal gefixt. Dat <laughs> ah, werkt nu gewoon. Dat werkt allemaal. Ja, ik <laughs> met ik denk, nog, <laughs> ik denk nog steeds dat er gewoon, een antenne ergens... Nee, eh, die, zitten gewoon droog binnen bij Hoogland. Niks aan de hand. Oké, eh, oké, oké. Dus, dus mensen die denken van, is er nog wat aan de hand? Nee, er is helemaal niks aan de hand. Hier wordt eh, gewoon een uh, besweringsformule uit, uh, de toverdoos eh, gehaald. Nee, het gaat allemaal goed. Eh, goed, dat was even de bijdrage van Marcus in eh, de uitzending Prepping Man. Hoorden we dus net van Lilith Merlo. nu weer tijd voor... De mannen die aan het eind van het jaar met nieuw materiaal komen. Dandelion en Boxcar Jug of Wine. ook een beetje in ons hart eh, zit is Lake Michigan. Don't Push Too Far heet het eh, nummer. Daarvoor worden Boxcar en Jug en a Jug of Wine van uh, Dandelion. En over Lake Michigan gesproken heeft trouwens Zandvoetse inbreng. Namelijk Koen Alvarez is op deze band, of is in deze band te horen. En hij komt ook mee, samen met uh, Daphne. Eh, die eh, komt hier ook spelen. met z'n tweetjes, Lake Michigan, 5 september hier bij ons in de studio. Haarlemse band, ik zeg er ook even bij, want ze komen hier uit de buurt. Dus ja, dan is het altijd wel fijn als je ook nog een beetje voor die functie hebt. Maar we zijn ook een Zandvoortse omroep. En dat gaat weer over Walking the Sea, namelijk Marlene Sherps met het eh, project wat ze heeft eh, uitgebracht. Eh, we kennen er nog van Godsworst. Want dat was een band die we, nog, die we nog niet zo lang geleden bij de Rob Akda Award hebben meegemaakt. trouwens was dat ook een terugkeer. Na zoveel jaren hebben ze het weer geprobeerd. Maar nu is Marlene Scherps bezig met een ander project. Walking the Sea. En dit is het titelnummer daarvan. En dat nummer dat heet natuurlijk Walking the Sea. out crazy on her feet. She didn't hear. Walked ashore a silent day, a silent struck five to twelve, whispered our name. Clock struck five to twelve, shouted at to what love does He accidentally said on oh my watch I stated I'm on time in so many ways oh. He always cracks me up with shit like this Hanging like bro SS since 06 But this vibe of tonight is feeling different and new Seen in his eyes, he can feel it too Overthinking invaded all my headroom If I wanna be bold, I got perfect tune There's a voice in my head that says I have to Feel this moment is season uh, Now that the stars are right above us There ain't nobody left to receiving The best of pressure of the feeling Reliquids miserable to form a solution Chicken out and it leads to confusion again oh. My soul is trapped inside it needs to be freed Guess my ambiguity got the best of me He knows exactly how I feel, I can tell Grabbed his hand as I thought to myself If I wanna be bold, I gotta action There's a voice in my head Says I have Lineman dus, eh, die ook eh, op de Horizon Tour eh, te zien is in het centrum van Nes. En dat zal zijn op vrijdag en op zaterdag. Dus dan weet je dat ook alvast. Ik hoop dat het dan nog een beetje knap weer is. Daarvoor Walking the Sea van niemand minder dan Marlene Scherps. En eh, ik dacht dat eh, zij ook nog eh, daarbij de hulp had. André en dan Hubbel de pup. Ja, ben het even kwijt. Ja, dat krijg je soms wel eens als je het niet helemaal <laughs> nagelvast op je geheugen hebt zitten. Nederlandstalig werk is deze van Figgy en dat nummer dat heet Genoeg Houvast. dat was hem eh, helemaal. Eh, Figgy met eh, genoeg houvast. het bracht de tijd op nou 7 minuten voor, voor 9. dat is een beetje een ongelukkig tijdstip. Dan heb ik nog net niet genoeg om een eh, twee nummers eh, te draaien van drie minuten eh, en nog wat. Want dat moet ik dan weer ergens halverwege afkappen. Dus ga ik het gewoon een beetje, een beetje vol praten. Ehm, inmiddels, dat is trouwens wel heel erg leuk... krijg ik het antwoord binnen van wie die andere helft is van Walking de Sea. Dat is André Huigen. Maar volgens mij heeft... en ik denk dat radio-collega Dolly Tempierik dat misschien ook wel een beetje kan beamen. Want hij heeft ook volgens mij deel uitgemaakt van datzelfde uh, godsworst. Want eh, daar, eh, daar heb ik toch het, eh, het, het donkerbruide vermoeden van dat hij daaruit voortgekomen is. zij zijn zijn dus met z'n tweeën dus verder gegaan onder dat project Walking the Sea. Waar komt dat trouwens vandaan? Dat is ook nog wel even leuk om even te melden. En dan heb ik toch weer <laughs> mooi dit allemaal weer fijn vol zitten kletsen. Ja, heel technisch gesproken moet je dat allemaal weer doen. Ehm, dat komt eh, van een beeld wat eh, Marlene ergens heeft eh, staan hier in, in Zandvoort. ik geloof dat het ergens op de boulevard staat, maar ik weet niet precies waar. Ik dacht eh, Paulus lood En anders moet je me er maar eh, op afschieten. Schieten. En misschien eh, zal Dolly dat ook wel weer weten. Want die meldt dat wel <laughs> eventjes waar dat beeld staat. Maar Walking the Sea is sowieso een beeld. En je vindt het ergens aan de boulevard. Dus dat is de vingerwijzing naar het muzikale project wat... Eh, eh, Marlene Scherps heeft eh, gedaan. straks in de tweede uur komt er, komen er nog twee nummers. En daar is ook de dochter van Dolly de Pierik in te horen. Namelijk bij Wiedergoed. Lea Bos, die heeft nog onlangs ergens examen gedaan. Is altijd heel erg leuk als je dat kan zeggen aan een theateropleiding van het Nova College. Goed, eh, de laatste is eh, Nausicaa. Eh, ik ga, we gaan het volgens mij wel redden, denk ik. Niet allemaal. want ik, ik, ik zei het al, Nausicaa wordt dan zo dadelijk het, het, het, laatste... Wat, wat je dus tot aan het nieuws van 9 uur gaat horen. En dat ik, ik, ik, zit nog een beetje te rotzooien met de tijd. Want anders dan weet ik het wel. Dan heb ik zo direct nog een, een beetje tijd over. En dan kom ik helemaal niet uit. Maar ik zei, Nausicaa, dat is de band die, die je gaat horen tot aan 9 uur. En waarom? Eh, zij zijn ook eh, bezig met een, eh, een tour die deels door Duitsland gaat en eigenlijk één keer in Nederland komt. Nou, nou kan ik hem echt wel draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Uh, en dat nummer dat heet All I Do is vorige maand. Nee, vorige maand. In juni is dat uitgebracht. Ik heb nog steeds het idee dat we in juli zitten. Maar we zitten tenslotte alweer in augustus. Straks nog een uur Alternative FM.